Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een appartementencomplex in de Oekraïnse stad Kharkiv is een dode gevallen. Volgens de gouverneur van de regio gaat het om een kind. Bij de aanval raakten ook 29 mensen gewond. Kharkiv ligt dicht bij de grens met Rusland en is regelmatig doelwit van beschietingen. In Taiwan worden maatregelen genomen tegen de orkaan Kongre, die op het eiland afkomt. De orkaan kan volgens de autoriteiten de zwaarste in 30 jaar worden. Gewaarschuwd wordt voor harde wind, veel regen en aardverschuivingen. Uit voorzorg zijn scholen en kantoren gesloten en zijn tientallen vluchten geannuleerd. De orkaan komt waarschijnlijk vandaag aan land. Eerder deze maand kwamen in Taiwan vier mensen om het leven door een andere orkaan. Een Israëlische nieuwszender heeft het Amerikaanse voorstel... voor een tijdelijke wapenstilstand tussen Hezbollah en Israël gepubliceerd. In het document staat dat wordt ingezet op een gevechtspauze van twee maanden. Als beide partijen het ondertekenen, moeten de beschietingen meteen stoppen. Israël moet dan binnen een week de troepen terugtrekken uit Libanon... en de VS moet daarop toezien. Israël mag wel Hezbollah aan blijven vallen om zichzelf te verdedigen... Het lijkt uitgesloten dat Hezbollah met het Amerikaanse voorstel akkoord gaat. Waarschijnlijk wordt daar komende dagen meer over duidelijk. De leiding van Volkswagen wil dat alle werknemers 10% van hun salaris inleveren. De ondernemingsraad meldde eerder al dat de loonsverlaging eraan zat te komen. Nu heeft het bestuur zelf ook het plan aangekondigd. Met de loonsverlaging wil de Duitse autofabrikant zorgen dat banen behouden blijven. Bij Volkswagen werken meer dan 300.000 mensen in 10 fabrieken. De maatregel komt op een moment dat de Duitse vakbonden juist een salarisverhoging wilden van 7%. Eind november gaat Volkswagen in gesprek met de vakbonden. Het weer. Lokaal is het mistig. Op andere plekken is het bewolkt. In de loop van de dag breekt lokaal de zon door.